Nou, deze uitzending geen zilveren schijfjes, maar een gesprek met eh, Marcel van Beek en Marcel Smulders. Zij hebben op zondag 15 mei in Partycentrum Oase in Tilburg een singer-songwriter sessie georganiseerd. Het was voor mij een mooie aanleiding om beide heren eens even voor de microfoon te halen. En wat muziek van hun te, te draaien natuurlijk. En wilt u kaarten bestellen voor die dag? Ga dan eens naar de site van Savannah, savannah.nl kom oorspronkelijk uit Eindhoven, woon al een jaar of tien in Nijmegen. En ehm, ik heb eh, vorig, eind vorig jaar mijn uh, eh, debuut-cd uitgebracht. En eh, daar heb ik twee jaar aan gewerkt op mijn uh, zolderkamertje. alles zelf opgenomen, zelf liedjes gemaakt, ingespeeld, ingezongen. En dat werd eens tijd, vond ik, dat die van de zolderkamer afkwamen. En dat is, dat is aardig gelukt. Ik mag, ik mag regelmatig optreden met het met mijn liedjes en uh, dat vind ik erg leuk. Ja. If there's anyone with her head up in the sun, it's you. Following your heart, every end a new start, it's you. Honey, it's you. You're always there for me. making me hear, making me see. love. ja, ik, ehm, de meeste liedjes die ontstaan een beetje toevallig. Het zijn, eh, ik kan wel vaker vragen van hoe kom je er nou bij en wat, waar gaat het over. Ehm, het zijn eh, eh, meestal wat hele gewone dingen kan ik in één keer heel bijzonder vinden. En ehm, dat is ook versterkt sinds dat ik kinderen heb. Ik heb twee zoontjes. En eigenlijk is dat, het allereerste liedje wat ik ooit gemaakt heb is Little Man. staat ook op de cd. There's a little man known him for a year He hands me his stars He tells there's nothing to fear pale sinds dat hij er is zie ik dingen eh, net wat anders. En, en ook wel zo anders dat ik, ze, dat ik er liedjes van kan maken. Dus dat, eh, dan kan het, de, kleine, kleine dingen die hij ziet of zegt, die brengen we dan op een idee. En dan, ehm, ja, als ik een idee heb, dan komt daar al wel snel een melodie bij en dan ontstaat er een liedje. Dus het is niet, niet per se zo dat ik eerst de tekst helemaal af heb en dan de melodie maak of zo, dat, eh, dat ontstaat. En ik breng mezelf dan ook weer op ideeën met de melodie die, die volgt. Ja, Days to Come is bijvoorbeeld, de, de titel van de cd ook. We've been friends all of our life. We have days to come. Days to come. It's such a lovely ride. Time is on our side. Time is on our side. When the night falls, nothing to fear. Just reach out and I'll be here. Waiting for the sun to shine. I am yours and you are mine. I am yours and you are mine. I'm sure you'll find your way, a place to lay your head and all your yesterdays will be tomorrow instead. to go. Spread your wings and take care. If you're lost at the end of the day, call my name, I'll meet you there. Wait for me, I'll meet you there. I'm sure you'll find your way, a place to lay your head, and all your yesterdays. tomorrows instead. Days to come, a zillion and then some. We have days to come Days to come It's such a lovely ride Time is on our side Time is on our side Ja, dat is eigenlijk de de ultieme wens. Hè? Dus gewoon nog zoveel mogelijk dagen. Eh, dat zing ik op een gegeven moment ook. A and en then Dus dat, ja, er zijn wel heel veel dagen. Maar ja, het kan mij niet lang genoeg duren. Zoals het nu gaat. Dus... Eh, is, eh, ga ik wel, ja, mijn set is gewoon mijn cd. Dus het is elke keer een cd-presentatie eigenlijk. Ehm, maar de officiële release was, in, was 28 november vorig jaar. En ehm, ja, dat was heel erg leuk. En, en sindsdien is het balletje gaan rollen. Ik heb uh, ja, al hele, hele mooie dingen meegemaakt. Op Omroep Brabant mocht ik eh, mijn liedjes eh, doen. Ik heb Harry Saxioni eind vorig jaar ontmoet. Daar heb ik in zijn theatershow mocht ik een liedje van, van mij spelen. Wat hij dan gearrangeerd had. En dat was allemaal heel bijzonder. Dus ja, sindsdien is het aardig gaan rollen. This couldn't be better. We had it all. So much left untold nothing more to say. So much left to songwriter eh, tot nu toe dan. Maar ik moet wel zeggen dat ik het heel erg leuk vind om, eh, eh, om, te, doen, om te zien wat andere mensen met mijn liedjes doen. en dat vind ik ook geweldig. Dus ik, ik wil wel meer samenwerking gaan opzoeken dan ik tot nu toe gedaan heb. Want het is, het is te gek om twee jaar met jezelf opgesloten ehm, je liedjes helemaal zo te maken zoals je wil. Ehm, maar het is ook alleen maar mij, alleen maar ik. Dus ehm, ja, ik ben wel benieuwd als ik bijvoorbeeld dan eh, voor de volgende cd loop ik al wel met gedachten, speel ik met gedachten om per liedjes waar, waarbij dat past, eh, eh, ja, er iemand bij te vragen. Want ik, ik, merk nu al met die paar keer repeteren met, met Marcel en Wilma, dat ja, het is gewoon te gek als iemand anders, ja, die hoef je ook maar aan te zetten of aan te kijken. En dan, dan zie je er dan een mooie tweede stem bij zingt. Dat is, dat is geweldig. In this twilight time I'm looking in my mind Looking for a way to find meaning for life Wondering what it is that makes me sigh Is it my need, one thing to know Why does the thought I can't let go The thought of you falls too fast So many questions left All the thoughts are burning in my brain Lead to the one thing that remains That is my need, one thing to know What is the thought thought of you. Should I take your hand? Can I go on pretending that I don't care? I want to share your morning just a friend Still there's my need the let go In plaats van dat je dat zelf heel de tijd om zijn beurt... Eh, band staat te zingen, weet je wel. Dus ja, dat brengt het wel verder. Toen ik de cd voor de eerste keer hoorde, toen hij hier eh, een paar maanden geleden kwam, eh, kwam laten eh, horen, wat, waar, was ik heel erg aangenaam verrast eigenlijk. door de nummers, zoals ze klinken, want zo, zo luister je eerst. En daarna, bij de tweede keer luisteren en derde keer luisteren, ga je op details letten en op gitaarspel. Wat heel erg goed is, vind ik. Heel erg goed ontwikkeld. En het het, ja, het, het, het heel gevoelige wat erin zit ook in, in, eh, in eh, Marcel's stem. Dat vind ik, eh, ja, daar was ik heel erg aangenaam door verrast. Dus dat, dat trekt mij aan. Will you tell me sweet, something nice. Something sweet, something nice. Something sweet, something nice. Something sweet, something nice. zozeer nog niet in een band, maar het is eigenlijk meer... Eh, ja, de, de, de Wilma en ik doen dan de tweede en derde stem erbij. Eh, plus een ander gitaarpartijtje. Want het is compleet akoestisch zoals we het nu gaan brengen. Het is niet zozeer dat we straks 15 mei eh, met een heel elektrisch versterkte band gaan zitten. Want dat is niet de bedoeling. Het is echt een, een akoestische aanvulling door een tweede gitaar. En nou, dat is dat gaat vanzelf eigenlijk. Dus dat, uh, daar hoeven we niks moeilijks voor te, te verzinnen of zo. Of, of bij te maken. De nummers zijn al heel erg compleet, dus het is heel makkelijk om, uh, om, om in te vullen. I left your house this morning About a quarter after nine Could have been the wedding Nelson. could have been the wine. When I left your house this morning, it was a little after nine. It was in Bob Cajun. I saw the constellations reveal themselves one star at a time. town this morning with working on my mind. I thought of maybe quitting, thought of leaving it behind. I went back to bed this morning as I'm the sky was dark and hypothetical and falling one cloud at a time. That night in Toronto. So I'm at your house this morning, just a little laugh tonight. It was in Bob Cajun. I saw the constellations reveal themselves one star van eh, Jozef van Kollenburg. En die heeft eh, heel lang in Savannah gespeeld. En eh, daar ging ik dan als vanaf dat ik een jaar of 10, 11 was of zo, ging ik daar dan ook naar kijken. En dus ik ben, ik ben eigenlijk al vanaf kleins af aan, ja, daar, daar, stond dan en mijn oom en zo op, op zo'n podium, weet je wel. dat vond ik echt geweldig. En zo heb ik ook Max en Wilma leren kennen op een van de eerste shows van de Collie Brothers. Dat zijn broers van Jozef en die hadden een avond van een programma. En ehm, daar, daar ze verder dan eh, ja, als begeleidingsband. Dat is dan eh, nogal fors ingezet, moet ik zeggen. Maar, eh, en, en, ik weet nog goed, de eerste keer dat ik... Er zat één nummer in, dat was Wonderful Tonight van, van Eric Clapton. En het, ik zat daar in, in zo'n theaterstoeltje en ik zag Marcel naar voren komen en dat nummer zingen. Ja, en ik had nog nooit zoiets gehoord. Vond ik zo ontzettend goed gezongen. She's wondering what clothes to wear 도전을 make and brushes her long blonde hair. And then she asked me, Do you look alright? And I Is beautiful. don't had het geluk dat die eerste show was acht keer uitverkocht. Dus ik heb daar acht keer naar kunnen luisteren. <laughs> en eh, <laughs> heb ik ook gedaan. En eh, ja, sindsdien eh, ben ik, is mijn interesse voor, voor, ja, voor, de, voor country ook begonnen. En heb ik ze eigenlijk door de jaren heen al wel gevolgd. Dus nu ik zelf dan ook een cd'tje nu uit heb, is het wel een, een ja, lang gekoesterde wens van mij om, om een keer samen met, met Marcel en Wilma dingen te doen. En dat, ja, dat komt nu uit, dus dat is te gek. I've been known to sleep like a log. simple man don't need no complications. I just want to smile a lot. Remember more than I forgot. Come of age and get by life's temptations. It's a little too late to change my reputation. swear uitgekomen album is van eh, eind 2009. Dus, dus het is, het is, wel 2009, maar eigenlijk is het, eh, ja, december was het. Dus 2009 eh, mag ik niet meer rekenen, maar het is 2010. En ja, we zitten nu april 2011 en ik mag ja, gelukkig, ons gelukkig prijzen dat we het break-even point, dus financieel gezien, uh, vorige week bereikt hebben. Daar zijn we heel erg blij mee. Want dat valt op eh, deze tijd valt er gewoon niet mee om eh, een cd-productie eh, terug te verdienen. En, maar buiten dat, wat nog veel belangrijker is natuurlijk de, de recensies die we uh, erop gehad hebben. En ja, die zijn alleen maar lovend geweest. Dus niet alleen vanuit onze fanclub, maar ook vanuit heel Europa. Dus organisatoren van andere grote country festivals in, in, in het buitenland door heel Europa hebben gereageerd. En eh, ja, die vond het fantastisch. Het beste album wat, eh, wat we ooit uitgebracht hebben. En die mening waren wij zelf ook al. Eh, die hadden wij zelf ook al. Alleen, je wilt dan toch altijd nog de bevestiging van, van mensen die er naar gaan luisteren. En dat is ook wel gebeurd, dat mag ik wel zeggen, ja. like a drum in a rock band. Far up in the car that I borrowed from a old man. Well, it's hard to get lovey-dovey in the back seats. I would take a little walk down the body Love's born like a weed in the sunshine. Us in the shade of a tree in the summertime. Up in the sky above, by the birds in the proces ook van de band zelf, denk ik. Want het bestaan nu 25 eh, jaar, hè? dus niet altijd onder dezelfde naam. Dus we hebben niet officieel een jubileum eh, als Savannah. Maar we zijn toch eh, in 1986 begonnen met dit clubje. En al vrij vlot de eerste cd uitgebracht. En als je die... Dat is een groeiproces. Dus die druk die voelen we niet echt van... Nou, we moeten nou een album. Dat moet dus weer beter zijn. We hebben altijd daar onze ziel en zuiligheid eh, ingelegd in ieder album. En ehm, je kunt wel horen dat bijvoorbeeld de eerste album uit de jaren 70 eh, echt wel wat gedateerd is. Qua zang en opnametechniek. 80. Maar uh, uit 80? De jaren 80 toch? Maar die, ja, ieder album is, is, was voor ons een topprestatie. En hebben we altijd en nog kunnen we daar goed naar luisteren. Eh, wat we met het laatste album gedaan hebben is, eh, eh, we hebben het laten mixen en masteren in Nashville. In de studio's waar ook Billy Yates zijn producties afmixt en mastert. We hebben het hier opgenomen in, een het schuurtje bij, bij onze bassist in Eindhoven, thuis achter het huis. Daarna alles doorgestuurd in files naar, naar Nashville. Ja, en daar is een heel mooi product uitgekomen. Dus dat kun je dus echt aan horen, vinden wij. I'm just one kiss away from a party. Two steps away from tight and he doesn't feel right. Please understand, it was never my plan. is onze ex-bassist. Eh, ja, klopt. Dus eh, Bob heeft eh, de band verlaten. Een aantal maanden terug. Die kreeg het te druk met zijn gezinssituatie. maar ook met zijn eigen muziekschool die hij begonnen is. En hij werkt nu al met elf leraren geloof ik, muziekleraren. En op, op drie of vier verschillende locaties. Dus dat groeit als een tierenlier. Maar we hebben wel daar weer een hele goede bassist voor teruggekregen inmiddels. Dus eh, we zitten niet zonder. Een nieuwe bassist eh, hebben we van ver moeten halen. Helemaal uit Madrid. <laughs> Dat is een Spanjaard. Javier Garcia Vicente. Maar inmiddels, uh, hij woont in Bennekom. En ja, fantastische bassist. Goede zanger. Speelt naast basgitaar ook nog drums, solo gitaar, toetsen. Eh, neemt ook zelf op thuis in zijn home studiootje. Maakt eh, hele mooie dingen. je net vroeg van eh, is het dan niet moeilijk om die, eh, die lat steeds weer eh, hoger te leggen. Ehm, Harry Saxioni zei daar wel iets moois over. Die maakt al 40 jaar platen. En hij zegt van ja, elke keer als je iets uitbrengt, dan denk je de eerste drie maanden, ik kan niet beter. Weet je dit is je van het. Ik heb nou alles zo precies zoals ik het hebben wil. En, nou, hier kom ik nooit meer overheen. Dat gevoel blijft ongeveer drie maanden. Die zijn heerlijk. Dat is net een soort verliefdheid, zeg maar. En daarna dan, dan begint het alweer te kriebelen. Dus ja, dat is bij mij ook. Ik ben ik ben alweer nieuwe liedjes aan het maken. En ik heb, wil een net iets andere, misschien net weer een iets ander geluid. Of net iets, ja, van die dingen. En, ja, en ook meer, meer samenwerken op de, op de volgende plaat. Dus ehm, hij zal er ongetwijfeld op lijken. Want ja, het blijft toch uit dezelfde koker komen. Maar ja, misschien net wat andere accenten. En, eh, ik, dit jaar neem ik om, eh, eh, de tijd om, om met deze kam uh, mijn dingen te doen en, en optredens en zo. En dat lukt aardig. En dan wil ik eigenlijk zo eind dit jaar toch wel weer de nieuwere dingen op gaan nemen. Ja, dat weg. Ik bedoel, er zijn altijd wel liedjes die je bij je hebt of die je nog hè, van, met ideeën rondloopt. Dus eh, dat, dat ontstaat ook een beetje eh, eh, tegelijkertijd. Maar dan neem ik wel weer echt tijd om het ja, op te gaan nemen. Want dat is toch altijd een hele klus. Ja, mijn grote voorbeelden. Ehm, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je, eh, eh, als je dan singer-songwriter muziek maakt zoals ik, dat is het ook trouwens een heel breed begrip. Ik bedoel, ja, dan weet je eigenlijk nog niks als je singer-songwriter zegt. Maar ehm, ja, dat zijn, eh, ik heb ook wel de geëikte helden. Dus Paul Simon, vanwege zijn, zijn akoestisch spel en zijn melodieën. daar is volgens mij James Taylor dan nog weer een, een doorgeëvolueerde versie van. Die, die doet alles nog net iets, iets, iets frisser of moeilijker of mooier. You're down and trouble And you need a helping hand And nothing, oh nothing is going right Just close your eyes stars and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call of my name, and you know wherever I am, I'll come running. winters bring summer or fall All you got to do is call And I'll be there, yeah, yes, I'll be there You got a friend If the sky high should grow dark and full of clouds And that old cold north wind should begin to blow Just keep your forehead together now And call my name out loudly Pretty soon I'll got a friend. Eh, maar ook, ook in de nieuwe, eh, de, de, wat nieuwere lichting zit, zit ontzettend veel mensen die fantastische liedjes maken. Je, je hebt uh, Ryan Adams zonder B, die, die hele mooie Amerikanen maakt waar ik, waar ik veel van hou. maar ook ja, van de Beatles tot, tot Radiohead, tot, ja, ik, ik ben echt een allesvreter eigenlijk. En ik pak overal als je mijn iTunes lijst ziet, dat is eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Maar ja, er zit, altijd, overal pak ik wel iets uit wat ik mooi vind. Het heeft bij mij lang geduurd voordat ik dacht dat ik daar iets naast kon zetten. Of wat ertoe deed, zeg maar. En volgens mij is, heeft dat ook met je, met je persoonlijke ontwikkeling te maken. Dat je daar op een gegeven moment ook naast je neerlegt. Van nou goed, ik hoef er ook niet overheen, weet je wel. Ja, dat, is, dat is misschien... Je, je, probeert eerst heel lang iemand na te doen. Dat, dat, is het begin. Dus dan probeer je die Paul Simon Tokkels en James Taylor liedjes te doen. En dan denken we, ja, dit zit zo goed in elkaar, dat kan ik zelf nooit. En dat klopt ook, want ik, mijn liedjes zijn anders. Maar ehm, ik heb het op een gegeven moment maar bij de ontvangers gelaten. Of bij de luisteraars. En, en toen echt, ja, toch wel heel veel mensen gingen zeggen van... Jee, daar moet je iets mee doen, man. Dus, eh, het is, is te gek, neem het op. Eh, doe eens wat. Toen eh, heb ik dat denk van, ja, wie ben ik om te zeggen dat het dan niet goed genoeg is, weet je wel.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 Zo'n 15 drenkelingen wisten na twee uur zwemmen de kust van Malta te bereiken. Anderen zijn uit zee gered. Maar gevreesd wordt dat veruit de meeste van de 600 opvarenden zijn omgekomen. Het gezonken schip was vanuit de Libische hoofdstad vertrokken samen met een andere vluchtelingenboot. Het schip is aangekomen bij het Italiaanse eilandje Lampedusa. Vanochtend liep daar ook nog een boot met 300 vluchtelingen voor de kust aan de grond. Tientallen opvarenden sprongen in paniek in zee, maar zij konden door de kustwacht worden gered. De bomaanslag vorige week in Marrakesh is niet het werk van Al-Qaeda in Noord-Afrika. Dat zegt de terreurorganisatie in een verklaring. De hoofdverdachte van de aanslag op een café heeft volgens de politie banden met de terreurorganisatie. Maar Al-Qaeda ontkent elke betrokkenheid. Door de aanslag vorige week kwamen 17 mensen om het leven. In Tunis is de avondklok voorbij. De interimregering stelde die gisteren in om een eind te maken aan de protesten in de Tunesische hoofdstad. De betogers eisen het vertrek van de interimregering die aantrad na het vertrek van Ben Ali. De demonstranten zijn bang dat de overgangsregering niet van plan is om op korte termijn democratische hervormingen door te voeren. In Heerlen zijn 40 mensen uit voorzorg geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken in een leegstaand café. Rond 6 uur werd de brand gemeld. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden. Over de oorzaak van de brand in Heerlen is nog niets bekend. Het weer is nog wat sluierbewolking, daarna overal zonnig en warm, ongeveer 25 graden. In de middag kans op een onweersbui. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. E er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en Winschoten en de A15 Gorkum-Nijmegen tussen de knooppunten Deil